Kees met het NOS-journaal. De Tweede Kamer stemt in met een wetswijziging om online gokken te legaliseren. Gokbedrijven kunnen een vergunning krijgen, maar moeten dan wel maatregelen nemen om verslaving tegen te gaan. Door illegaal gokken loopt de staat naar schatting 45 miljoen euro aan belastinginkomsten mis. De Eerste Kamer moet zich ook nog uitspreken over de nieuwe gokwet. Leden van de terreurcel uit het Belgische Verviers hebben straffen van 30 maanden tot 16 jaar cel gekregen. De hoogste straffen waren voor de kopstukken van de groep die een aanslag in België wilden plegen, waarschijnlijk bij vliegveld Saventem. De groep had via een tussenpersoon contact met terreurgroep IS in Syrië. De Tweede Kamer mag zich toch uitspreken over een omstreden Europees handelsverdrag met Canada. De Europese Commissie komt daarmee tegemoet aan de wens van verschillende lidstaten. Daardoor wordt het ook mogelijk een referendum over te houden. Door de beslissing van de commissie wordt de kans ook groter dat de Tweede Kamer mag stemmen over het TTIP-verdrag met de Verenigde Staten. De koop van een oud schoolgebouw door salafistische moslims in Rotterdam is legaal en kan niet worden verboden. Dat zei minister Ascher in de Tweede Kamer. Hij maakt zich wel zorgen over de uiteindelijke bestemming van het pand. Hij heeft burgemeester Abu Talib gevraagd zo snel mogelijk de kopers duidelijk te maken dat de geplande activiteiten niet in strijd mogen zijn met de Nederlandse kernwaarden. Kamerleden zijn bezorgd over de komst van het instituut naar Rotterdam. Op het IJsselmeer bij Stavoren is een binnenvaartschip gezonken. Eén opvarende is te water geraakt, maar kon worden gered, meldt de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij. Het is nog niet bekend om welk schip het gaat en welke lading het had. Waardoor het zonk is ook nog niet bekend. De stuurhut van het schip steekt nog boven water uit. Het weer, de buien verlaten via het oosten het land. Het is rond de 20 graden. Morgen schijnt geregeld de zon en vanaf donderdag wordt het zomers warm met oplopende temperaturen. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad de meeste vertragingen op de A1 vanaf Amsterdam naar Amersfoort tussen Naarden en Eembrugge. De A2 Amsterdam-Utrecht tussen Breukelen en Maarsen. En vanaf Utrecht op de A2 naar Den Bosch tussen Vianen en Everdingen. Op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam een kapotte vrachtauto. Dat is 10 kilometer file tussen Zoeterwoude-Dorp en Roelof Arensveen. En naar Den Haag 6 kilometer tussen Roelof Arensveen en Zoeterwoude. Dat is een aanrijding. De A9 Amstelveen-Alkmaar langzaam rijden tussen Raasdorp en Beverwijk.